Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij het Saoedische bombardement dinsdag op een markt in Jemen... zijn veel meer doden gevallen dan eerder werd gemeld. Volgens een VN-woordvoerder kwamen niet 65, maar 119 mensen om het leven. De markt werd dinsdag getroffen op het drukste moment van de dag. Volgens getuigen waren er geen militaire doelwitten in de buurt. Volgens het hoofd van de humanitaire missie van de VN in Jemen bekommert geen van de strijdende partijen zich om het lot van de burgerbevolking. De coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en de Houthi-rebellen maken zich volgens hem schuldig aan het bombarderen en beschieten van bewoond gebied. Minister Ascher ziet er weinig in om pesten op het werk apart op te nemen in het wetboek van strafrecht. Asscher reageerde in de Tweede Kamer op een pleidooi van zijn PvdA-partijgenoot Kerstens. Die vroeg om een serieus onderzoek naar het strafbaar stellen van ernstige vormen van pesten. Kerstens wees naar België en Zweden. Daar bestaan al soortgelijke bepalingen die volgens hem afschrikwekkend kunnen werken. De Nederlandse zeehavens vinden dat ze geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Ze gaan daarom in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie. Die bepaalde in januari nog dat de havenbedrijven deze belasting wel moeten gaan betalen. Het huidige belastingvoordeel zou leiden tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere bedrijven. Maar volgens de havenbedrijven concurreren de zeehavens niet met bedrijven die wel vennootschapsbelasting betalen, maar met havens in het buitenland, zoals in Hamburg en Antwerpen. En die krijgen wel steun van de overheid. Wielrenner Tom Dumoulin heeft zich afgemeld voor Milaan-San Remo. De kopman van Giant Alpecin ligt thuis ziek op bed. Dumoulin zou zaterdag in de eerste voorjaarsklassieker een van de kopmannen zijn. Hij richt zich nu op de ronde van Catalonië volgende week.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 Mijn naam is Hans Wassenaar. Bart van der Meer, zoals ik al net al verteld heb, die is een weekje op vakantie. Straks gaan we door met The Kings, Dead End Street. Geschreven door Ray Davis uit 1966. Veel plezier. gaan door met eh, de Spencer Davis Group... bestaande uit Steven Winwood, dus waarschijnlijk broer Muff Winwood... Spencer Davis en Peter York. En deze komt uit 1966. Spencer Davis Group met Kevin Some Loving. waren de, de Shoes uit Soeterwoude... en die furoren maakten in de hitparade vanaf 1966. En u hoorde Theo van op zang. Goed, we gaan door met Procol Harum met Hamburg. your multilingual business friend has packed her bags and fled. tall. You're door met The Golden Earring, weer een Nederlandse rockband. De groep werd opgericht 2 september 1961 en is samen met de Bintangs de oudste nog bestaande rockband van Nederland en een van de langst bestaande bands ter wereld. En hier komen ze met Together We Live Funky Broadway werd eerst uitgebracht door Duke and the Blizzard in 1967. En in hetzelfde jaar bracht Wilson Pickett het uit. Dit was de uitvoering van Wilson Pickett. We gaan door met The Trogs. Love is all around. the 60s. Dit waren Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch met Sabada. En dat was een groep, een Engelse popgroep uit de jaren 60. Daar, ze hadden verschillende nummer 1 hits, waaronder deze. We gaan nu heel wat anders doen. Marion McKeeba met Pata Pata. to shine. Tijd weer ZFM. Sam en Dave, een Amerikaanse soulduo... bestaande uit Sam Moore en David Prater. Sam en Dave waren een van de eerste soulartiesten. Het duo had een reek hit in de jaren 60 en de 20e eeuw. Waaronder Soul Man en I Think I Love You. En nu gaan we door met... Even kijken wat we op de, weer de draaikwart staan. Oh ja, Bill Haley en de Comets.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Some men want riches, some crave gold. But all I need is to have and to hold. Your love forever and the stars in your eyes will be enough to satisfy. What could I do without your love? To keep me warm when I'm feeling cold. Can you see, baby? Dit waren de T-set. Een T-set eh, opgericht in 1970. En opgericht door Peter Tetterode, Gerard Romein, Polle Edwards, ook wel bekend, en Carrie Jansen. We gaan door met de Dave Clark 5, Everybody Knows. Wish they hadn't seen you walk away and heard me beg you stay, please stay. Why, why did we choose this crowded place? They all. pain. said it's too good to be true. He'll make a fool of you one day. I just laughed and said our love was strong. jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts that thumping and you, a brown eyed girl. you, my brown eyed girl. And whatever happened the Tuesday and so slow.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 Op 13 juni 2015 werd zijn verheffing, zo heet dat, een heel mooi woord... in de Britse adelstand bekendgemaakt. Zodat hij zich zeer fan mag noemen. We blijven in de Sur en we gaan nu naar Sir Cliff met de Shadows. All My Lovin'. All my love came to nothing at all, my love. When I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my love? Cause there's magic in my eyes I can see for miles Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because of the wild. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles. advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles beautiful mind. I Can See For Miles and Miles. Is geschreven door Peter Thompson van The Who. Het nummer werd opgenomen van het album The Who Sell Out uit 1967. I Can See For Miles is de enige nummer van de plaat dat ook op single is uitgegeven.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 het is het einde van deze aflevering van Matchbox. Deze keer gepresenteerd door Hans Wassenaar. En volgende week is Bart van der Meer gewoon weer terug. En graag zie ik u straks terug na het nieuws en de reclame. En mijn eigen programma Music, Muziek Live.